4 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Russische troepen lijken in het noordoosten van Syrië het vacuüm te vullen dat de Amerikanen hebben achtergelaten. Ze nemen posities in tussen de Turken die vorige week een offensief begonnen en Syrische militairen die een gelegenheidscoalitie hebben gesloten met Koerdische milities. De Russen gaan in het gebied patrouilles uitvoeren. Ze zeggen dat ze een confrontatie tussen de Turken en de Syriërs willen voorkomen. Tot een week geleden waren in het gebied Amerikaanse militairen gestationeerd. Op bevel van president Trump trokken zij zich terug uit het gebied. Dat was na een telefoongesprek met de Turkije, eh, Turkse president Erdogan. En een paar dagen later begon het Turkse offensief. Politiechefs hoeven niet meer te wonen in de regio waar ze werken. Minister Grappenhaus zegt dat die verplichting verdwijnt... omdat die de doorstroming in de politietop belemmert. Er zijn ook al veel ontheffingen verleend. De zogenoemde woonplaatsvereiste werd in 2012 ingesteld... vanuit de gedachte dat de politiechef geworteld moest zijn in de regio... en snel oproepbaar en beschikbaar moest zijn. In de praktijk blijkt dat ook te kunnen als iemand buiten de regio woont. Individuele korpsen kunnen overigens bij het opstellen van een profiel bij een sollicitatie nog steeds eisen dat de chef in de regio woont. Prostituees moeten minimaal 21 jaar zijn en een vergunning hebben. En pooiers van prostituees zonder vergunning worden strafbaar. Het staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Broekers knol Het kabinet is daarmee akkoord gegaan. De wet is bedoeld als wapen tegen uitbuiting en mensenhandel. Onder prostituees is het voorstel omstreden, want zij zijn bang dat meer sekswerkers in de illegaliteit terechtkomen en dan wordt hun werk gevaarlijker. Het weer bewolkt, op veel plaatsen regen of motregen. In de westelijke kustprovincies weinig. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen eerst in het noordoosten wat zon, verder bewolkt... en het gaat op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkenveen en Utrecht. Zo'n 10 kilometer langzaam rijden kost je ongeveer een half uur extra.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 Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat ik... Eh, ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.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 You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Let's take a long Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, i have been married a long time ago.